komt uit uh, Berkel en Schot. Daar heb je je jeugd doorgebracht en toen ben je naar Amsterdam verhuisd. Ja, dat ik sla nou een heel stuk over. Ja, maar dat geeft niet. Ja. Maar ik wou eigenlijk naar eh, de tegenstelling tussen het dorp en de grote stad. Je zat er net al over te vertellen. Wat sprak jou zo aan in Amsterdam? Eh, de kleurrijkheid, de diversiteit van mensen. Ehm, ik ga graag naar theater. Je hebt natuurlijk het concertgebouw. Eh, ik hou van lekker eten en ook van diversiteit. Eh, ik, hou, ik ben dol op India's eten. Nou, ik heb bij ons in de buurt nog nooit een eh, goed Indiaas restaurant. <laughs> Indisch, mijn man is half Indisch, die vind je wel. ja, de, zeven straatjes, lekker rondslenteren daar over de gracht. Ik ben dol op water. Ik heb ook aan het, toen ik die bloeding kreeg, kort daarna aan de, aan de Kostakade aan het water gewoond. Ik ben er gek op gewoon, ja. En voor mij was het destijds, ondanks dat ik vaak niet alleen op pad kon, ook handig alle trams rijden alle kanten op. Eh, ik heb een tijdje niet kunnen autorijden omdat ik epileptisch ben geweest. Toen ik terug in Brabant kwam, zat ik echt, oh, dan moet ik met de bus die één of twee keer in het uur voorbij komt. Dan nou, voel ik me echt heel gehandicapt, dubbel gehandicapt eigenlijk. Ja, want ik ben graag onder de mensen en ga graag op pad. En, en dat vond ik echt wel een, eh, eh, ja. En de voordelen van het dorp? De rust, ik ben er opgegroeid, dus iedereen kent mij. Eh, als ik de auto weer voor de zoveelste keer kwijt ben, kom ik altijd wel mensen tegen die gaan helpen zoeken. <laughs> iedereen kent mijn auto, uh, dus nou, ondertussen ik ben nou een nieuwe. Maar goed, dat, komt wel weer goed. Ze helpen mij. Ehm, ja, als ik boodschappen ga doen, ik vergeet nog wel eens vaak dingen bijvoorbeeld. Maar omdat ik bekend ben, dan uh, eh, yeah. bellen ze wel achterna. Ja. Of, ja. nee, ik tennisser en ik, ik ken ontzettend veel mensen daar. Dus dat is, dat is fijn. Dus eigenlijk een beetje zorg, zorg mantelzorgachtige het is mooi groen. We wonen dicht bij Oosterwijk, bij de bossen. Misschien het beste van twee werelden? Ja, want ik ben nog wel heel graag en met regelmaat in Amsterdam. <laughs> ja. om, te shoppen ook natuurlijk. Eh, shoppen, maar ook... concert, eh, nou, ja, ik, nou, denk je dat ik van shoppen hou? Nou, de meeste, de meeste <laughs> vrouwen wel, hoor. Ik hou extreem van shoppen, dat dacht ik. Ja. en ik vergeet voor het gemak nogal vaak... dat ik al net al een nieuw paar schoenen of kleren heb gekocht. Ah, dat komt dus... dan mooi uit, toch? Goed, hè? <laughs> Maar nou, nou, nou eh, ben ik heel even aan het googelen En als we dan jouw naam intypen. Want je zei, ik ben bekend natuurlijk in het dorp hè, waar ik woon. Ja. Maar natuurlijk eh, ook landelijk heel erg bekend. Want eh, ja, typ maar eens in bij Google. Anouk nou. Kamp. Dan komen er wel, nou, ik weet niet hoeveel pagina's voorbij met jouw oh. naam. En natuurlijk ook de Hersenstichting. ja, ja. Hoe ga jij om met die bekendheid zelf? Want ja, eh, je doet het natuurlijk voor het goede doel. Hè? Nou, dus, eh, ja, ik vind het fijn dat ik... Ik heb mijn tijd gewoon best wel ook een beetje nutteloos gevoeld. Hè, wat ik zei, dat ik geen baan heb. En eh, dat ik een beetje aan keutel. En voor de zoveelste keer de schoenen bij Meeker ga kopen... in de opruiming in Oosterwijk, weet je wel. Het is wel heel erg leuk, maar het geeft niet echt de voldoening, zeg maar. Nee, nee, nee, En een aantal dingen die ik zocht, ook vrijwilligerswerk... waren dan toch weer vaak te moeilijk. Ja. ik kan niet op mijn conditie aan of ik altijd wel kan komen, zeg maar, wanneer de afspraken er zijn. grote afstanden lukt moeilijk. Dus ehm, kijk, dan ben ik weer je vraag kwijt. Hè? Dat, Hoe je omgaat met de bekendheid. Oh. <laughs> nou, dat vind ik leuk. En ik heb gedacht, eh, samen ook met Jan, van hoe kan ik... Eh, hetgeen wat ik wel kan, is mensen verbinden, linken... vertellen wat, ik heb gebeurd, wat er is gebeurd, gebruiken of uitnutten... om daar eh, ja, meer bekendheid bij mensen, gewaarwording te geven... en ook de hersenstichting wat meer te promoten, zeg maar. En zo zijn wij... En dat doe je heel erg goed, want je, je, nou, je, geeft er heel veel publiciteit aan. Ja, en, ik ben bij eh, je. Jinek geweest, bij Jeroen Dat bedoel ik. En natuurlijk het allerbelangrijkste, je bent vandaag in Goorlen. In Zo is dat. Nou, gedacht. Nou komt het ook wereldwijd, hè? Ja, nou zeker. Nou, nou is het hek van de Dam. Nou het hek van de Dam. Als je in Goorlen bent geweest, dan... Ja, eh, Dat bedoel ik. Ah, maak je borst Downtown, hè? Downtown. downtown We zitten ook letterlijk en figuurlijk downtown, hè? Hieronder is Jan van Bezouw. En we willen jou nog heel graag horen zingen en spelen. En je gaat iets heel moois van John Legend. Heel eh, goed, ja. All of Me. Ja, ja. Prachtig nummer. Nou, goed. Ga je gang. Ja. Textueel past het ook goed bij mij. Ja. Dat is mooi. Live bij de lokale omroep geworden. Anouk okay. Kamp. What will I do without your smart mouth?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 imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all. Heel mooi. Dat probeer ik dan, maar. Give my all to you. Fantastisch. <laughs> ja, dankjewel. Ja, we zijn bijna bij het einde van het programma dan. Mm -hmm. uh, bedankt dat je te gast wilde zijn in de Graag Ja. Het is voorbij gevlogen. Het was deze Ja. En eh, mensen moeten zeker eh, ook, eh, ook vanavond kijken op de hersenstichting.nl, want er staat heel veel informatie. Ook, en ook even op jouw Facebookpagina, gewoon even googlen, dan komt het allemaal in orde. Ja. Dus nou, in elk geval bedankt. uitnodigen, accepteren als Daarom komt het allemaal helemaal goed. Super, dank jullie wel dat ik hier mocht zijn. Straks, na 10 uur, dan gaan we het over D66 hebben. Want al in de studio gearriveerd, de nieuwe lijsttrekker voor de regio uitgehoord, Piet Verheijen. En eh, wij zijn er weer naar het nieuws. Tot zo. Ja. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb